Jan van der Putten met het NOS Journaal. De uitbraak van Q-koorts had gekost 161 tot 336 miljoen euro. De Stichting Economisch Onderzoek heeft dat berekend in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De meeste schade werd veroorzaakt door ziekteverzuim en de behandelkosten van mensen die chronisch ziek werden. Het ruimen van geiten op besmette boerderijen kostte naar schatting 34 miljoen. Q-koorts is een infectieziekte die vooral door geiten en schapen op mensen kan worden overgedragen. De uitbraak begon in 2007 en was vorig jaar onder controle. Duizenden mensen werden ziek, zeker 19 patiënten overleden. Burgemeester Wim Cornelis van Gouda mag aanblijven. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad neemt genoegen met zijn excuses. Cornelis kwam in de problemen door een vakantiehuis dat hij had laten bouwen in de Ghanese stad Elmina. Elmina en Gouda hebben een vriendschapsband. Tijdens de bouw van het vakantiehuis liepen zaken en privé van Cornelis door elkaar. Ook werden lokale bouwvoorschriften overtreden. Cornelis gaf vanavond aan dat dat anders had gemoeten en het grootste deel van de Goudse Raad nam daar genoegen mee. De Saoedische vrouw die was veroordeeld tot 10 zweepslagen omdat ze een auto bestuurde, wordt niet bestraft. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft de straf herroepen. Dinsdag werd de vrouw door een rechtbank in Jeddah schuldig bevonden aan overtreding van het verbod op autorijden. Dat verbod staat niet in de wet. Het wordt gezien als een religieuze regel. De laatste maanden hebben Saoedische vrouwen herhaaldelijk tegen het verbod geprotesteerd. Maandag beloofde koning Abdullah dat vrouwen in Saoedi-Arabië meer rechten krijgen. Zo mogen ze in 2015 aan verkiezingen deelnemen.